Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen oud-politieman Sander V. Volgens het OM is hij schuldig aan moord op zijn 12-jarige buurmeisje Millie Boele. Het OM acht bewezen dat hij het meisje heeft verkracht en daarna met zijn broekriem heeft gewurgd. Het lichaam van het meisje werd later teruggevonden in de tuin van de verdachte. Het OM laat in zijn eis zwaar meewegen dat Sander V. een politieman was. De TBS kan pas beginnen als V. twee derde van zijn 25 jaar heeft uitgezeten, vindt de aanklager.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 Ze zouden tientallen mensen voor miljoenen hebben opgelicht. Tussen 2005 en 2009 runden ze een financieel bemiddelingsbureau in Rotterdam... dat huiseigenaren adviseerde om een andere hypotheek te nemen. Tegelijkertijd moest geld worden betaald. Dat zou worden belegd of op spaarrekeningen worden gezet... en was bedoeld voor de aflossing van de nieuwe hypotheek. Tientallen mensen trapten daarin. Samen staken ze 5 miljoen euro in het fonds. De vier denkt dat de verdachten het grootste deel van het geld in eigen zak staken. De verdachten komen uit Enschede, Almere, Franeker en Purmerend. Justitie is het eens geworden met Lucia de Berk over een schadevergoeding. De oud-verpleegkundige werd onlangs vrijgesproken van moord en poging tot moord op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte. Ze was daarvoor tot levenslang, was daarvoor tot levenslang veroordeeld en had al 6,5 jaar in de cel gezeten. De gerechtshof in Arnhem sprak haar niet alleen vrij, maar benadrukte in het vonnis dat ze onschuldig is. Over de hoogte van de schadevergoeding willen beide partijen niet zeggen. Voor de Spaanse kust is een Nederlands visserschip op onderschept met een grote partij hash aan boord. De Spaanse douane hield de boot al een tijdje in de gaten. De bemanning had op de heenweg een tussenstop gemaakt in Noordwest-Spanje, waar de aandacht werd getrokken van de Spaanse douane. Die stelde vast dat het om bekenden van de Nederlandse politie ging. Toen het schip